Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en met vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is daarom meerdere dagen onrustig in de wijk. De rust in Overvecht is volgens een woordvoerder wel weer teruggekeerd. Er is niemand aangehouden. Een achtervolging op de A73 is geëindigd in een ongeluk... De politie zag een auto rijden zonder verlichting. En toen ze het voertuig aan de kant wilden zetten... ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor. Ter hoogte van Roermond crashte de auto... waarbij ook de politieauto werd geraakt. Niemand raakte gewond. De verdachte is aangehouden. In Os al de hele dag een grote brand in een distributiecentrum. De brand brak rond half vijf afgelopen ochtend uit... en de brandweer heeft grote moeite om de vlammen onder controle te krijgen... Het blussen duurt zo lang omdat de brand woedt in een grote koelcel. Daardoor bevriest een deel van het bluswater, wat het blussen moeilijk maakt. Bij de brand komt ook veel rook vrij. Een aantal buurtbewoners moet daarom de nacht ergens anders doorbrengen. En de grote rookwolken van de brand zijn van enkele tientallen kilometers afstand nog te zien. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou het voorstel niet ver genoeg gaan. In het nieuwste voorstel staat een staakt het vuren van 40 dagen... met een mogelijke verlenging als Hamas meer gijzelaars vrijlaat. Maar de terreurbeweging wil van Israël zwart op wit dat de oorlog helemaal stopt... en dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. Het weer vannacht helder met een graad of 7. Komende ochtend is het droog met wat zon. Later stapelwolken, smiddags buien met kans op hagel en onweer. Tot 14 tot 18 graden.